4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het aantal incidenten met verwarde mensen blijft toenemen. In de eerste helft van het jaar waren het er bijna 48.000. 8% meer dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van de politie... die Hart van Nederland heeft opgevraagd. Zes jaar geleden begon de politie met het registreren van het aantal meldingen. Tot nu toe steeg het aantal elk jaar. De politie spreekt van een zorgelijke trend... Overigens is het niet duidelijk of het aantal verwarde mensen is toegenomen. Er kunnen ook meerdere meldingen over één persoon binnenkomen. Het transformatorstation Borselen Alfa is morgen klaar voor gebruik. Het station gaat de elektriciteit binnenhalen voor de windturbineparken Borselen 1 en 2. Die worden volgend jaar aangelegd voor de Zeeuwse kust. De bijna 100 windturbines die moeten meer dan 700 megawatt aan stroom gaan leveren. Genoeg voor ongeveer 1 miljoen huishoudens. In 2030 moet zeker 70% van alle elektriciteit in Nederland duurzaam zijn. Daarom komen er nog meer windparken op de Noordzee. In totaal genoeg om 10 miljoen huishoudens van stroom te voorzien. Langs de snelweg A2 bij Geleen is vanmiddag in een berm een dode gevonden. Dat gebeurde bij werkzaamheden. Eén rijstrook werd vanwege de vondst een tijdje afgesloten. Meer details heeft de politie nog niet vrijgegeven. En het programma van de eredivisie tot aan de winterstop gaat behoorlijk op de schop. Doordat Ajax zich heeft gekwalificeerd voor de groepsfase van de Champions League... en PSV, Feyenoord, AZ voor de Europa League worden 32 wedstrijden verschoven. Meestal gaat het om een paar uur eerder of vroeger... en ook gaan er twee wedstrijden naar de zondagavond. Alleen de elfde speelronde die blijft ongewijzigd.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 gotta keep myself ZFM. yeah. and we've only just begun. Uh. So let's make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 那当时。 ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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

back to me, come back to me.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 it going.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 soul dream Safe from the arms of disappointment for so long

of